uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op de A7 bij Mintwolde is een ongeluk geweest met meerdere auto's. Er was volgens de politie afval gedumpt op de snelweg. Het ging onder andere om autobanden. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Op meerdere plaatsen is gisteren bij boerenacties afval gedumpt op snelwegen. Na aanleiding van dit ongeluk waarschuwt de politie iedereen die in Noord-Nederland de weg op moet... om alert te zijn op nieuwe acties en om de politie te bellen bij nieuwe afvaldumpingen. De ochtendspits kan er last van krijgen. Zo is de A1 bij Vorst nog dicht. Daar ligt puin dat is gedumpt bij boerenacties. Bedrijven die het puin gisteren probeerden op te ruimen... zijn daarmee gestopt na bedreigingen, zegt Rijkswaterstaat. Oekraïne bevestigt de Russische verovering van een kolencentrale in het oosten. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelensky's adviseur is Rusland aan het hergroeperen... en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne. De VS heeft Rusland een gevangenenruil voorgesteld om een topbasketballer en een voormalig marinier vrij te krijgen. Rusland zou er volgens CNN een wapenhandelaar voor terugkrijgen. De VS probeert al maanden om de twee Amerikanen vrij te krijgen. Ze zijn volgens de VS slachtoffer van gijzeldiplomatie. De mensheid heeft dit jaar al evenveel grondstoffen gebruikt als de aarde in een jaar kan opbrengen. Onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuurfonds hebben daarom vandaag, 28 juli, uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Die dag valt sinds de jaren 70 steeds eerder in het jaar. Voor Nederland alleen viel die dag al op 12 april. Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetsafdruk. Als, als iedereen als een Amerikaan zou consumeren waren de grondstoffen op 13 maart al op. Het weer, het klaart op. Het wordt niet kouder dan 9 graden. Morgen is er zon en sluierwolken.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 Just close your eyes, girl. What's my telling me we gotta go? Won't you take me home? I wanna ride it. You're all alone, ride it. Just lose control, ride it. Ride it, my soul, ride it. Ride it. Let me feel you, ride it. Till the lights down low, ride it. Zandvoort. for me. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?